128 zitten nog vast onder de grond. Op het moment van de explosie werkten er bijna 530 mensen wie het merendeel uit de mijn wist te komen. Er is een onbekend aantal gewonden. Reddingswerkers proberen contact te krijgen met de ingesloten mijnwerkers. Het ongeluk gebeurde in het noordoosten, niet ver van de grens met Rusland. Het is het zoveelste ongeluk in een kolenmijn in China. De sector is berucht vanwege de slechte staat van onderhoud en de gebrekkige veiligheidsvoorzieningen. Landen die geld geven aan Afghanistan moeten meer doen om de corruptie in het land te bestrijden, zegt de Amerikaanse minister van Defensie Gates. Volgens hem moeten donorlanden nog beter in de gaten houden waar hun geld voor wordt gebruikt. Als ze merken dat er sprake is van corruptie bij projecten waar ze mee betalen, dan moeten ze hun steun stopzetten. De man die een bloedbad aanrichtte op een militaire basis in Texas wordt vandaag voor het eerst door de rechter gehoord. Het gebeurt tijdens een proforma zitting. De man was psychiater op de basis Fort Hood. Hij is aangeklaagd voor dertienvoudige moord. De psychiater van 39 werd na het bloedbad neergeschoten door agenten, waardoor hij gedeeltelijk verlamd raakte. Daarom gaat de rechter voor het voor naar het ziekenhuis. Op de A16 zijn vannacht ter hoogte van Dordrecht twee personenauto's en twee vrachtwagens op elkaar gebotst. De chauffeurs van een van de vrachtwagens zit bekneld. Hij wordt zo snel mogelijk met een tramhelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Over het lot van de inzittenden van de twee auto's en de andere vrachtwagen is nog niets te zeggen.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 <laughs> that cold. Come home and face the music that don't sound too good. <laughs> Ain't that cold? Listen, love it's a real motherfucker. It'll make you wanna run for cover. kiss goodbye, yeah. Now it's a real motherfucker, yeah. walking ZFM.